Goedemorgen, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. De organisatie van Unmutas is hartstikke tevreden. In verschillende steden gingen tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de coronaregels waar de evenementensector veel last van heeft. Rutte, de jongen en uh, eh, OMD, wij zijn er klaar mee. Het is gewoon uitzichtloos, dus ik ben er nu eindelijk aan het, aan het denken om iets anders eh, te gaan zoeken. Wat me toch echt wel ja, heel veel pijn doet. Want dit is gewoon de branche waar ik het allerliefst in werk, weet je. Dus en daarom ben ik hier vandaag. Om toch nog even te laten weten, nee, we moeten weer open. Of dat opengaan ook echt gaat gebeuren... horen we misschien komende dinsdag bij de coronapersconferentie. Door keiharde regen en veel modderstromen in Pakistan zijn minstens 17 mensen omgekomen. Huizen werden weggespoeld of bedolven onder een dikke laag modder. Hulpdiensten zijn onderweg, maar het is lastig om in het rampgebied te komen nu veel wegen zijn weggeslagen. Een mega grote sportprestatie voor Emma Raducanu. De Britse tennister heeft de US Open gewonnen op haar 18e. She came in here ranked 150 in the world and she leaves the US Open champion. Say hello to Emma Raducanu. Zelf had ze ook niet helemaal durven dromen dat ze zou winnen, want veel tijd om te trainen had ze niet. Ze was vlak voor het toernooi nog druk met haar eindexamen. At the beginning of the grass courts, I was coming fresh off my exams. I had three weeks to practice before my first tournament. En het toernooi liep super soepel. Emma verloor geen enkele set. Ze nam het in de finale trouwens op tegen de Canadese Leila Fernandez van 19. De laatste keer dat er twee tieners in de finale van de US Open stonden is dik 20 jaar geleden.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 We trapten af met het Nigel Price Organ Trio. Eh, die ja, nummers van Wes Montgomery, de beroemde gitariste, spelen. Wes Montgomery, al in 1968 eh, overleden... maar ook heden te dagen nog een inspiratiebron voor heel, heel veel gitaristen. En eh, de Britse gitarist Nigel Price en de orgelspeler Ross Stanley... Over de Montgomery's Cariba hierom tot eh, eh, een soort van funky tune. Ondersteund door een eh, heel fraai strijkorkestje te vinden op Wes Reimagined. Ja, gesproken over die Wes Montgomery... Ehm, die toerde in 1965 eenmalig door Europa. Er zijn wel opnames van die liveconcerten die hij heeft gedaan. Ehm, maar daar was ook een concert voor de NDR eh, tv-studio in Hamburg, Hamburg, En die opnames zijn voor het eerst eh, ja, eh, boven tafel gekomen en gepubliceerd. Ook op vernieuw met een hele goede geluidskwaliteit. En er werd speciaal een band voor hem samengesteld... met onder andere Johnny Griffin en de Britse tenorsaxofonist Ronnie Scott... en de baritonsaxofonist Ronnie Ross. En daar ga ik nu een nummertje van draaien. Het welbekende West Coast Blues met West Montgomery natuurlijk op gitaar. Thank you. Gideon Tazelaar en zijn maatje Ian Cleaver, de trompetist. Gideon, Gideon eh, Tazelaar, Gideon, uh, is een eh, saxofonist. die hoorde dus een, heel kort zijn geluid al aan het einde van het eerste uur. Die... maakte een tour, een kortstondige tour in de zomer. Aan het einde waarvan ze, in de zomer van vorig jaar volgens mij... aan het einde waarvan ze in één dag een album vol standaards opnamen... met hulp van de nodige grote Nederlandse artiesten... zoals ook eh, Benjamin Herman. Maar in dit nummer was er een glansrol voor basklarinettist Joris Roelofs. En het nummer heette Titoro en komt van het album Volume 1. Dus daar staat ons nog gelukkig meer te wachten. Gideon Tazelaar en trompetist Ian Cleaver. Komen we bij heel iets anders. Een item populair tot ver buiten de grenzen van Zandvoort. ZFM Jazz Top 2021 Cover. percent of your soul. And it'll come back twice as full. I promise you. ZFM Jazz Top 2021 Cover Up.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 Nina Simone natuurlijk. Feeling Good, ondersteund door het Metropoolorkest. Binnengekomen op plek 699 in de top 2021 cover-up jazzy covers... van grijs gedraaide nummers uit de top 2000. En dit nummer draag ik speciaal eigenlijk op aan Levi Oost-Indië... die... Uh, in Groningen vandaag 21 jaar oud wordt. En he must be feeling good. Voorafgegaan werd Legacy door Vincent Herring's uitvoering van het welbekende Lionel Richie. Hello. Binnengekomen op plek 662 in diezelfde Top 2021 cover-up. still listening to ZFM Jazz from Town, Zandvoort in de Netherlands. Ja, dat was met volle kracht vooruit. Het Erik Verwey trio, de pianist Erik Verwey. Full Force heet het nummer van deze pianist te vinden op zijn debuutalbum... Eh, People Flow heet het. En als hij bij jou in de buurt komt, ik zou zeggen... met zijn trio, ga er nakijken. Het is een mooie combinatie van klassieke jazz, deep jazz, Latin rhythms. Ook wat klassieke invloeden voor elk wat Wils en een eh, hele goede pianist Erik Verwij. Nederlandse saxofoniste Berta Moreno. Die, die debuteerde in 2017 met haar eerste album Little Steps. Maar ze maakt een eh, grote stap met eh, dit eh, nieuwe album uh, Tumani. waarvan je een nummer hoorde. Ehm, Christine heette dat nummer. Een afro-soul jazz album. Een heel toegankelijke versmelting van jazz, rhythm and blues, R&B Afro- en Latijns-Amerikaanse ritmes. Met op vocale eh, vocalen hier Alana Sinke, Berta Moreno. En die werd voorafgegaan door de pianiste um, Oren... Um, ik zijn naam kwijt... Um, Oren Evans, of course, ja. Uh, Orin Evans, de pianiste, die speelde de laatste jaren in de band van eh, The Bad Plus. Maar daar had hij eigenlijk niet zoveel trek meer in. Hij begon zijn eigen band en daarvan hoorde je het een nummer... Ehm, The Magic of Now van het album. Uh, nee, het album heette The Magic of Now en het nummer heette Libra. Ja, een soort van bevrijding voelt hij waarschijnlijk tot hij weer zijn eigen band heeft. Ehm, ja, we zitten alweer eh, tegen het einde van het programma, zie ik. Eh, de playlist is eh, zoals altijd te vinden op mijn blog mijngroeven.nl. Om 12 uur staat die erop, dus je kunt dingen nog terugzoeken. Vorige week kwam ook, of ik noemde in het eerste uur al... de vermaarde, de beroemde zangeres Sarah Vaughan. Die kwam dus vorige week aan bod. <clears throat> die had een bijnaam genaamd Sassy. En mm, de Manhattan Transfer, transfer die maakte in de jaren 90 een nummer eh, genoemd, getiteld de eh, sessie. En de belangrijkste vocalist, of een van de belangrijkste vocalisten van de afgelopen twee decennia, Kurt Elling, die maakte daar een heel funky ehm, nummertje van op zijn nieuwe album Super Blue, bijgestaan door de gitarist Charlie Hunter. Kurt Elling en Sassy. your lid. Step up and give a listen to the singer. Ever square, say a prayer. When money's stiff, she'll make it on a riff. She turns a major into minor cool. All over town, she is renowned, woman the crown, jewel of sound. that says he's on a hippo trip. Rhythm she can chop it to a stinger. Blows insane, that's her lane. She keeps it loose, a ballad though a blues. Ten thousand hours on a thousand geeks, Taking the crown uptown to down, she's the baddest around. She's blazing, simply amazing. She's blazing shit, is there a reason? Vibrations of brain invasion. Her just like a saxophone. Working in the daytime, jamming every night. over changes that would give most cats fright. People call her attitude. Acting like the devil but when she sings her blues, you know what she's going through. this way. Now she's getting lethal with her people. Cigarette, final set. Don't wanna miss a prelude to a kiss. Even the trumpet player's smiling now. She's walking the line, cutting in rhyme. She is divine all the time. Working in the J time, jamming every night. Hanging with the fellas till she's ready to hit. slide. hoorde je met zijn uitvoering van Sessie... een ode aan die legendarische zangeres Sarah Vaughan. Ja, nog een minuut of eh, vijf geloof ik te gaan. We zitten aan het einde. We've almost come to the end of the program. The playlist you can find on my blog mijngroeven.nl Stay tuned to ZFM. There's more than Formula One to Zandvoort. ZFM Jazz in particular. And yeah, if you think about funk, then you think about New Orleans. Ja, New Orleans en de funk, dat is natuurlijk een geweldige combinatie. En er was ooit een band, The Meters. Helaas eh, bestaan ze niet meer, maar een van de meest legendarische funkbands. En daarin zat de bassist George Porter. En he's still going strong, die George Porter. Portner. George Porter en zijn Running Partners heet het. En hij heeft een album uit. Ja, er zit van alles in. Jazz, funk, eh, rock, pop, en ja, om een voorbeeldje ervan te geven... draai ik nu Spanish Moss, George Porter. Junior en zijn Running Partners. Dat was het voor vandaag. ZFM Jazz from Groovetown, Zandvoort. Ik hoop tot de volgende keer. Blijf luisteren naar ZFM en zeker naar ZFM Jazz. Mijn naam is Edward Rauhorst.